Volgens de Rode Halve Maan is een boot gezonken. Drie migranten zijn gered. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers of overlevenden. Afgelopen week zei de VN dat dit jaar zo'n 1500 migranten zijn verdronken in het Middellandse zeegebied. Daarmee is het volgens de organisatie de dodelijkst bekende migratieroute ter wereld. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is licht gestegen. Er liggen nu ruim 2000 patiënten in een ziekenhuis. En ook op de IC's steeg het aantal patiënten licht. Daar liggen er nu 560. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen bijna 12.000 nieuwe positieve tests gemeld. Bijna 650 minder dan gisteren. Gemiddeld is het aantal positieve coronatests de afgelopen week gedaald. Sinds 4 uur vanmiddag mogen ook mensen die geboren zijn in 1976 en 1977 een afspraak maken voor een boosterprik. Het is niet nodig om te wachten op een uitnodigingsbrief. Eerder vandaag waren mensen uit 1974 en 1975 al aan de beurt. En Patrick Roest heeft bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Herenveen het eerste startbewijs op de 5000 meter veroverd. Jorrit Bergsma en Sven Kramer eindigden als tweede en derde... en moeten nog afwachten of ze op de Spelen in Peking op deze afstand in actie mogen komen. Jutta Leerdam heeft zich op het OKT geplaatst op de 1000 meter. Met 1.14.09 bleef ze Antoinette de Jong bijna een halve seconde voor. Irene Wust eindigde op de derde plaats. Ook de Jong en Wust maken nog kans op een startbewijs. Het weer, met name in het zuiden en westen af en toe wat lichte regen of motregen. Vanavond en vannacht verplaatst de regen zich naar het noordoosten. Daar wordt het bij temperaturen rond of iets onder nul plaatselijk glad door ijzel. In de rest van het land loopt de temperatuur op. Morgen bewolkt, in het zuiden regen en 2 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 You better watch out, better watch out. You better not cry, you better not pout. I'm telling you why. that time of year where you let all your problems go. And you know, you just a list. He's checking it twice, he's gonna find out it's naughty and nice.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 In zijn blauwe training, zijn purperen plastron. Op dat moment zei Jozef, kijk dat is hier mijn kleine. We zien maar zijn neus, is helemaal de mijne. De heilige geest moest lachen, hou garbe sukkelaar. Die kleine die is van mij, want ik was de vaar. Jozef gaf de geest een goeie mot op zijn gezicht. Toen zaten ze meteen zonder klank en zonder licht. Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond. De os en de nezel lagen knock-out op de grond. Toen kwam God de Vader en hij sprak, dit is mijn nu stonden ze te gapen, nu zaten ze daar schoon. Jozef kon niet volgen en die is beginnen zuipen. En Maria vanaf fronten, die wist ook niet meer waar kruipen. Dan werd me daar een kermis, dan werd me daar een klucht. Toen viel er nog een nest met engelen uit de lucht. Ah, Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol stroom. Jezus nam zijn fles met pap en En heeft nog grap met verse piesdoek aangetrokken Hij zei vrede op aarde aan iedereen die dat wil Toen werd weer alles kalm en alles werd weer stil Hij had er daar genoeg van en hij ging er maar vandoor En trok zijn aureoeltje scheef over zijn oor Hij is gelijk nog groot en is een sportwagen gekropen Al wie dan mij volgen wil zal vreed hard moeten lopen Christen is geboren, halleluja, hallo.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 of joy and laughter People shouting, let everyone know There is hope for all to find peace Oh my Lord, you sent your son to save us Oh my Lord, your very self you gave us Oh my Lord, that sin may not enslave us And love may reign once more 36.